De Onderwijsraad maakt zich zorgen over het taal- en rekenniveau van jongeren. En vindt dat verbetering start bij de toekomstige leraren. Studenten aan de PABO moeten daarom extra aan de bak. Wij adviseren om op de lerarenopleidingen onderdeel van het examen te maken... Eh, hoe goed leraren zelf taal en rekenen beheersen. En ook of ze goed onderwijs in taal en rekenen kunnen geven. Eh, en dat onderdeel te maken van het diploma. In Serenberg in Gelderland is vannacht een huis uitgebrand. De politie denkt dat de boel is aangestoken. Volgens buren werd er een brandbom tegen het huis gegooid door iemand op een scooter. Die ging er daarna gauw vandoor. De bewoner van het huis was niet thuis. Zijn kat wel. Die is uit de brand gered. Braziliaanse voetbalfans hebben ingegrepen bij wegblokkades daar. Aanhangers van president Bolsonaro hebben snelwegen volgegooid met troep... omdat ze boos zijn over de verloren verkiezing. Voetbalsupporters hebben die blokkades doorbroken en worden in de media geroemd als redders van de democratie. Valt wel mee, zeggen de fans zelf. We hebben die wegen gewoon nodig om geen uitwedstrijd van onze club te missen. En losse NS-treinkaartjes worden vanaf volgend jaar een stuk duurder. De NS gooit 5,5% op de huidige prijs. Voor, de treinreizigers, voor deze treinreizigers komt de prijsstijging niet echt als een verrassing. Nou ja, dat eh, ben je wel gewend, hè, ieder jaar. Alles, alles wordt duurder, dus in die zin verbaast het me niet. ik heb gewoon NS businesscard, dus dat gaat gewoon via, de, via mijn werk. Dus dat maakt, op zich niet zoveel uit. Ik moet wel op werk komen, dus ik zou wel moeten, want ik heb geen auto. Ik ben dan nu bezig met mijn rijwijs. Misschien zou ik dan eerder snel de auto pakken dan met de trein. Er is ook nog goed nieuws nieuws, want sommige abonnementen worden juist iets goedkoper. Het spoorbedrijf wil mensen zo aanmoedigen om vaker de trein te pakken. Het weer langs de kust grijs en regenachtig. Verder landinwaarts vaker droog. Af en toe zon en 16 graden. Morgen ook nog een buitje, maar ook aardig wat zon.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 Twee van de drie mensen die omkwamen bij een ongeval bij Kampen... na een politieachtervolging waren niet bij die achtervolging betrokken. De derde dode was op de vlucht nadat hij een vrouw in het Groningse Bedum zou hebben mishandeld. Twitter komt waarschijnlijk deze week met een grote ontslagronde. Volgens internationale media raakt mogelijk de helft van het personeel hun baan kwijt. Dat komt neer op zo'n 3700 medewerkers. Het weer vanmiddag in het westen en zuidoosten een bui. Op andere plekken blijft het droog en het wordt zo'n 15 graden.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 From the day you know we can stay in a new world, me and you, girl, dancing. time, any place, anywhere. There's a magical world we can share. In a new world, me and you, girl, dancing easy. Anytime, anywhere.